Jan van der Putten met het NOS-journaal. NS-personeel kreeg vorig jaar net zo vaak te maken met agressieve reizigers als een jaar eerder. Dat is opvallend omdat er in 2020 de helft minder reizigers waren vanwege de coronamaatregelen. Het spoorbedrijf meldt dat er vorig jaar 661 incidenten waren met agressie. Het ging om vormen van bedreiging, bespugen en drie gevallen van aanranding. 171 keer liep NS-personeel ook nog letsel op. En dat was in de meeste gevallen niet ernstig. Overlastgevers vallen volgens NS nu eerder op, nu er minder reizigers zijn. Medewerkers deden bijna altijd aangifte van de incidenten. Door een fout van de Belastingdienst zijn duizenden ZZP'ers in financiële problemen gekomen, meldt de Volkskrant. Ondernemers konden een lening krijgen die later kon worden omgezet in een gift. In 10.000 tot 15.000 gevallen telde de Belastingdienst die gift op bij het inkomen... waardoor ZZP'ers ineens geen recht meer hadden op bijvoorbeeld huurtoeslag. VVD-leider Rutte vindt het vanwege corona geen geschikt moment om verschillen tussen partijen uit te vergroten. In een pagina grote verkiezingsadvertentie in de kranten roept hij op tot samenwerking en inhoud. Rutte zegt ook dat hij de zorg wil versterken om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba kunnen beginnen met het vaccineren tegen corona. Nederland heeft vaccins van Pfizer en Moderna gestuurd. Sint Maarten prikt als eerste zorgmedewerkers en 60-plussers met het Pfizer-vaccin. Sint Eustatius en Saba gebruiken het vaccin van Moderna. Ook in Suriname zijn de eerste vaccins binnengekomen. Duizend doses van AstraZeneca, gedoneerd door Barbados. Tot nog het weerbericht. Het is mooi vandaag. Er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt 13 tot 17 graden.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 read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. fast and cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.